jij bent damage. Je weet toch al lang wie je fan is. Kom en start er het tennis. Je body zo fijn, fully package. Dit, dit, dit, dit, dit, damage. Je tikt elke box op mijn checklist. Baby girl, jij bent damage. Jij hoort op de catwalk in Paris. Ze weet van Noah, Noah is de baddest. Don Julio en geen lavish. Laat je geloven in magic. Die money is ik als Tetris body heeft mij zo vast te stellen Je bent een 9 plus 1 als mijn rugnummer Elke season heb jij niet alleen samen. Ik weet niet hoe lang het duurt voor ik recover Maar luister heb je een man baby Jayo Baba yo ik kan het zien naar je eyes Jij wil alleen met me zijn Baby girl jij bent damage Je weet nog al lang niet je fan bye bye yo Shadi ikke kan at sige nej, jeg er så Jeg vil alene med mig selv Baby girl, jeg er vandet med